Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Deel geen relberichten op sociale media, dat zegt het Openbaar Ministerie. Want ook als je zelf de tekst niet hebt geschreven en alleen maar iets doorstuurt... kunnen de gevolgen van zo'n post heel erg groot zijn. We denken dat bijna niemand zich dat realiseert. Die denken dat het onschuldig is, maar dat is het niet. Want je draagt eraan bij en je zorgt ervoor dat een ander... die misschien niet eens het idee had om te komen... daartoe wel eh, nou ja, uitgenodigd, opgeroepen wordt. En zo vormt zich een groep en zo vormen zich die rellen. Er worden zelfstraffen geëist en het OM wil relschoppers zelf laten opdraaien voor de schade. Ze willen bijvoorbeeld beslag laten leggen op bankrekeningen, scooters en dure merkkleding. En dan heb je pech eh, of voor ons geluk op het moment dat jij eh, iets van waarde hebt. Als je bijvoorbeeld een auto hebt met een flinke waarde, dan is dat voor ons een hele goede mogelijkheid. En dan moet jij het maar verhalen bij je vriendjes die zo dapper waren om mee te gaan. Vandaag waren de eerste snelrechtzaken tegen mensen die de afgelopen dagen de straat op gingen om te rellen. Er zijn taakstraffen uitgedeeld en celstraffen tot twee maanden. Het kabinet komt met een speciaal fonds voor bedrijven die schade hebben geleden door de rellen van de afgelopen dagen. Dat wordt niet, die wordt niet altijd vergoed door de verzekering en dus helpt de regering. Dat zegt minister Grapperhaus. Hij hoopt wel zoveel mogelijk van de schade te verhalen op de daders. een duur telefoonnummer dat mensen doorverbond met de politie is verboden door de toezichthouder. Mensen die op internet zochten naar een telefoonnummer van de politie voor niet spoedeisende zaken vonden dat nummer. Wie dat belde werd voor 90 cent per minuut doorverbonden naar het veel goedkopere 0900 8844. En de burgemeester van Maastricht is blij met de MVV-supporters die gisteren de binnenstad introkken om de stad te beschermen tegen railschoppers. Ze liepen met z'n allen het begin van de avond door de binnenstad. Kijk, het mag natuurlijk geen knokploeg worden, hè? Dat, eh, dat mag niet. Maar wat wel heel mooi was, zelf vond ik ook, eh, ik werd gebeld rond half negen van wat doen we nou, ze zijn op het Vrijthof. Ik zei ja, het is nu wel avondklok vraag gewoon vriendelijk of ze alsjeblieft daar rekening mee willen houden. Hebben ze gewoon netjes gedaan en zijn naar huis gegaan. De burgemeester zegt wel dat er geen anderhalve meter afstand werd gehouden. Maar dat was gisteravond even niet het belangrijkste, zegt ze. Het weer nog. Vannacht koelt het af tot rond het vriespunt. Morgen is er flink wat regen. In het noordoosten misschien ook wat natte sneeuw. En er zijn grote temperatuursverschillen. Het wordt 2 graden in Groningen tot plaatselijk 12 graden in Zeeland. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland gebeurde een ongeluk in de Koentunnel in de A10, de ring west richting Zaanstad. Die tunnel is nu dicht. Eh, de afsluiting is al vanaf Landsmeer. Verkeer kan beter omrijden via de tunnel en de A10, de ring zuid. Op de A10 Zuid gebeurde een ongeluk richting uh, eh, Knopend Amstel. Tussen Osdorp en Knopend Amstel nog 5 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn is het langzaam rijden tussen de aansluiting met de A2 en Wilnis. 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Er is een avondklok in Nederland.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 Sleep with me here in the silence. Come kiss me silver and gold. You say that I won't lose you, but you can't predict the future. So just hold on like you will never let go. Yeah, if you ever move on with.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 Maar de situatie in Frankrijk is niet één op één vergelijkbaar met Nederland. In Frankrijk zijn bijvoorbeeld de scholen wel open. In de Tweede Kamer is geen steun voor het PVV-plan om het leger in te zetten tegen rellen en plunderingen. De meeste partijen vinden dat de taak van de politie en die doet dat goed, vinden ze. De politie heeft ook niet om extra ondersteuning van het leger gevraagd. En het Centraal Station in Amsterdam gaat weer op de schop. De komende tien jaar worden sporen en trappen verbreed. Het aantal wissels wordt minder en er komt meer ruimte voor winkels. Eind volgend jaar zou de voorbereiding voor het werk moeten beginnen. Het weer, vannacht rond de 0 graden en regen. Morgen ook regen of natte sneeuw en van 2 tot 12 graden. Feel buried alive. This city is at tight. Suffocating lonely in the crowd. I'm surrounded by all the screens of their lives. hey sexy out. Go ahead, be with it.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 Rearrange the pieces just to fill me with the rest. Yeah. But what if I, what if I trip? 17 when the world put me on a pedestal. I had big dreams of doing shows and making memories. Made some bad moves trying to act cool, upset by their jealousy. Uh, uh-huh. lifting me up, lifting me up. And turn me down, turn me down. Yeah. I take responsibility for everything I've done. Holding it against me like you're the holy one. I had a chip on my shoulder, had to let it go unforgiveness keeps them in control.